Van 9 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Op station Rotterdam Centraal zijn uit voorzorg enkele perrons ontruimd... na de vondst van een achtergebleven tas. Omstanders zagen dat er draden uit de tas staken. Vier perrons zijn dicht en de eigenaar van de tas is aangehouden. Hij is verward en wordt verhoord. De tas wordt onderzocht. De NS meldt dat er voorlopig minder treinen rijden. Verfconcern Axo Nobel verkoopt zijn chemieonderdeel. Twee investeringsfondsen uit de Verenigde Staten en uit Singapore kopen het voor ruim 10 miljard euro. Axo wil van de chemietak af omdat het zich meer wil richten op de verkoop van verf en coatings. Onder de chemietak valt onder meer de fabriek voor Jozo-zout. Vakbonden zitten er niet op te wachten dat investeringsfondsen de boel overnemen. CNV is bang dat die gaan snijden in de kosten en dat een deel van de 2300 werknemers in Nederland zijn baan verliest. Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. De nieuwe parken komen tientallen kilometers uit de kust te liggen, boven Schiermonnikoog en bij Petten en IJmuiden. In 2030 moeten ze klaar zijn, dan moet 40% van het totale stroomverbruik in Nederland afkomstig zijn van windmolens in de Noordzee. In het energieakkoord staan al vijf windparken op zee gepland. In de zorg verdwijnen tientallen bureaucratische en overbodige maatregelen, zodat er meer tijd overblijft voor het leveren van echte zorg. Minister Bruins voor Medische Zorg krijgt vandaag uit zeven sectoren lijstjes met in totaal 62 maatregelen die snel kunnen worden geschrapt. Hij had daarom gevraagd omdat hij de bureaucratie wil verminderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld dubbele registraties of dure kwaliteitskeurmerken. Het weer lokaal nog mist, vanuit het westen regen en het wordt een graad of 8. Dit was het NLV. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is een kapotte vrachtwagen de oorzaak van een file tussen Hoevelaak en Eembrugge met drie kwartier vertraging. 7 kilometer omrijden via Utrecht is sneller richting Amsterdam. Een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen het Empel en Waardenburg. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 20 minuten vertraging tussen Maars en Holendrecht. Kwartier vertraging dan weer op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Zoetwoude-Rijndijk. Nog een half uur erbij op de A7 Den Oever-Zaandam tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord door een ongeluk. De weg is vrij. De rechterrijstrook is dicht eh, bij Amsterdam op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Afrit Volendam en Knoop het Watergraafsmeer een kwartier vertraging.